uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Deze keer op een pluimveebedrijf met 43.000 kippen in het Zuid-Hollandse Ter Aar. Het bedrijf wordt geruimd en er is voor drie dagen een landelijk vervoersverbod ingesteld. Net als na de uitbraak afgelopen weekend in Hekendorp. Verder is er weer een ophok- en afschermplicht voor hobbydieren. En gaan alle kinderboerderijen weer drie dagen dicht. Het is nog niet duidelijk of de vogelgriep in Ter Aar, net als in Hekendorp, de voor dieren zeer besmettelijke H5 en 8 variant is. Het kabinet gaat niet meebetalen aan onderdak, kleding en voedsel voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat terecht zijn gekomen. Dat zei staatssecretaris Teven in de Kamer. Gemeenten die noodopvang willen bieden moeten dat zelf betalen. Teven zei dat het te vroeg is om nu een besluit te nemen over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Dat Nederland de zogeheten bed, bad en broodregeling moet bieden. Het Klimaatfonds voor Ontwikkelingslanden heeft het eerste geld binnen. Op de klimaattop in Cancún vier jaar geleden spraken 194 landen af om het fonds op te zetten. Op een donorconferentie in Berlijn hebben nu 20 landen bij elkaar 7,5 miljard euro toegezegd. Het is de bedoeling dat er in 2020 80 miljard in de pot zit. Met het geld worden arme landen geholpen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Nederland trekt 100 miljoen euro uit voor het Groene Klimaatfonds. Zieke zeehonden die niet meer terecht kunnen in Ecomare op Texel... worden vanaf nu ook naar Pieterburen in Groningen gebracht. Ecomare kondigde onlangs een opnamestop af... omdat er te veel zieke zeehonden aanspoelen op de Noord-Hollandse kust. Dat komt onder meer omdat de zeehondenpopulatie in de Waddenzee flink is gegroeid. Het weer, vanavond en vannacht deels opklaringen. Het koelt af naar 0 tot 5 graden met uitgebreid vorst aan de grond. Ook ontstaat er mist. Morgen geregeld zon, later meer bewolking en kans op lichte regen. Met een stevige oostenwind wordt het 6 tot 9 graden.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 Er is een ongeluk gebeurd en de hele weg is dicht eh, richting Lelystad dus. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Verkeer richting Emmeloord en verder kan omrijden via Amersfoort-Zwolle. Via de A1, A28 en de N50. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 3 kilometer file bij knooppunt Oude Rijn. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht 4 kilometer. Tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West richting Rotterdam op de A15 3 kilometer file. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse 3. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat 5 kilometer file tussen Hendrik Ido Ambacht en de Randweg Dordrecht. A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen knoop het Ketelplein en knoop het Terbrechtseplein 6 kilometer file. A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat 7 kilometer tussen Hagenstein en Lexmond. Op de A27 Utrecht-Preda bij Gorkum 3 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knoop het ook 3 kilometer file.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 Toen kwam je binnen in mijn huis. Ik heb je meteen herkend, ik wist dat je zou komen. En als de zon straks ondergaat, ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou ik voel, ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel, jij zal mij zijn, vrij zijn, deze nacht. ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil, dan heeft hij vleugels nodig, net zoals ik jou. Adem en adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel, jij zult mij zijn vrij zijn. Deze nacht adem mijn adem. Voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem. Voel wat ik voel en jij zult mij zijn. Vrij zijn. Deze nacht adem mijn adem. Voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen Trio Erik Timmermans en Denise Jenna. All the Jazz. Heemstede heeft een lange en rijke jazztraditie. Solisten van naam en faam hebben hier opgetreden. We zijn bijzonder verheugd een van hen, Denise Jenna, opnieuw te kunnen verwelkomen. Als een van de weinig Nederlandse zangeressen maakte ze opname voor de befaamde Blue Note label. Ze toert over de hele wereld en heeft zevenmaal opgetreden op het North Sea Jazz Festival. Zij staat op internationale podia met de meest uiteenlopende formaties. Won twee Edisons en trad op voor onder andere koningin Beatrix, Nelson Mandela en Bill en Hillary Clinton. Denise wordt begeleid door het trio Erik Timmermans, bassist Erik Timmermans en slagwerker Arthur Leijten... maken samen met de zeer ervaren pianist Jean-Louis van Dam... te horen op meer dan 60 cd's als begeleiding en vele solisten, deel uit van dit trio. Locatie, podium Oude Kerk Heemstede, 22 november om kwart over acht. Pour moi la vie va commencer j'avais gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli, foulant le sein de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. pour moi la vie va commencer. De voorzijde van het Juttershuis was een kale bedoeling. Onder leiding van hovenier Raymond van Tuin Totaal werd daarom op zaterdag 15 november een tuin aangelegd. De bedoeling is verschillende perken te maken waarin fleurige bomen en bloemen neergezet worden, zegt Marijke van programma coördinator. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers gevonden die ons willen helpen. Een van de manieren om aan de vrijwilligers te komen is gebruik te maken van beursvloer Haarlem. Daar kunnen maatschappelijke organisaties zoeken naar kennis, klussen, materiaal en helpende handen. Maatschappelijk betrokken bedrijven kunnen dit bieden. Zo kan op de beursvloer een match ontstaan en geld komt er niet aan te pas. Zo hebben we Raymond gevonden en een aantal andere helpende handen. In totaal zijn er meer dan 20 mensen opkomen dagen. Amanda, een van de vrijwilligers, is daar naartoe gegaan en heeft het allemaal geregeld, vertelt Marijke. Het Juttershuis is een ontmoetingscentrum voor iedereen uit Zandvoort en omgeving voor mensen met geheugenproblemen en of dementie. Het is open van maandag tot en met vrijdag. Een indicatie van de huisarts is voldoende om mee te mogen doen aan de verschillende activiteiten. Deze bestaan uit bewegen door middel van sport en spel. Er wordt gekegeld, gegimd, tafeltennis en airhockey gedaan. Als het weer het even toelaat wordt er gewandeld. Ook zijn er creatieve activiteiten en wordt er getuinierd in elke middag wordt er tegen een kleine vergoeding een warme maaltijd bereid. Voor meer informatie over het ontmoetingscentrum het Juttertjeshuis met Ami Ouderzorg bel naar 06 433 944 65. Ik herhaal 06 433 94465 of stuur een e-mail naar ontmoetingscentrum@ami.nl. Rolling, rolling, rolling. Though the streams are swollen. Ook Zandvoort kunt u elke maandagochtend tussen half elf en twaalf uur komen koffie drinken. Het ruikt er dan heerlijk in het steunpunt. De koekjes worden namelijk vers gebakken. De koffie en de thee kost 1,10 euro. Voor twee kopjes met een vers gebakken tractatie. Roosvisé voor de kleintjes is gratis. Alle inwoners van Zandvoort die van koffie en gezelligheid houden zijn welkom. Loop gerust eens binnen. Onze gastvrouw maakt graag kennis met u en kunt u in contact komen met andere bezoekers brengen als u dat wilt. Bij mooi weer wordt de koffie in onze buitentuin geserveerd. Flemingstraat 55, telefoonnummer 5740355. Ik herhaal 5740355.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 waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Dit jaar worden op 23 november een avondmarkt georganiseerd. Daarna zijn er hier de hele dag diverse attracties, straattheaters, muziekshows en nog veel meer. Leuk voor zowel jong als oud. Tevens speciale acties van winkeliers. Kijk voor meer informatie op de website www.zandvoortpromotie.nl Dance, dance on, little girl, in the arms of someone new. As you dance, as you twirl, my heart dances with you. Dance, dance on, little girl, but tell me what I've done wrong. Why should he hold you? while they're playing our song. I am watching you. Oh, no, no, it cannot be. While I'm watching you, I'm wishing, hoping it for me. Dance, dance on, little girl. Tell me why did we part? Michelin heeft maandag de nieuwe sterren uitgedeeld aan restaurants in Nederland. Restaurant Ratatouille aan de Lange Veerstaat in Haarlem heeft voor het eerst één ster ontvangen. Volgens het restaurant van de moderne Franse keuken hebben zij laagdrempelige menus tot exclusieve à la carte. Ratatouille staat onder leiding van chefkok Jasua Jaring. De presentatie van de sterren vond plaats in Maastricht. Vijf zaken kregen een eerste ster. Het aantal restaurants met drie sterren is hetzelfde gebleven. Dat zijn er nog steeds twee. De Libreien in Zwolle en de Leest in Fase. temperatuur werd ongeveer 8 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Komende nacht klaart het op meer plaatsen op en is er kast op mist en grote schaal. Later komt er echter van het zuidwesten uit meer bewolking... en onder de dikke wordende bewolking verdwijnt de mist. Het blijft nog droog. De minima ligt tussen de 2 en de 5 graden... bij een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost. Vrijdag overdag neemt de bewolking van het zuidwesten uit toe en gaat het in de loop van de ochtend vanuit zuidwesten uitregenen. Maar vooral in de middag en de avond valt er plaatselijk lichte regen of motregen. In de middag wordt het een graad of 7. De oostelijke wind neemt iets af eh, tot matig. Aan de kust mogelijk tot vrij krachtig. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden. De maximumtemperatuur tussen de 8 en de 12 graden. Er is veel wind uit het zuidoosten. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden. De maximumtemperatuur tussen de 10 en de 14. Er is veel wind uit het zuidoosten. Langs de stranden vrij veel bewolking. met andere ogen voor uw naaste omgeving. Slechtziendheid en revalidatie hebben invloed op degene die het betreft. Maar natuurlijk ook op de naaste omgeving. Een partner, familie of vrienden hebben ook op hun beurt hun invloed op de manier van omgaan met slechtziendheid en op de revalidatie van een slechtziende of blind persoon. Wij vinden het belangrijk dat mensen uit de naaste omgeving van de persoon betrokken zijn bij het revalidatieproces. Visio Haarlem organiseert daarom voor hen een informatiebijeenkomst met andere ogen. De informatiebijeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan enkele interactief. Wij starten met een presentatie waarin wij u uitleg geven over wat slechtziendheid en blinde mensen kunnen ervaren in het dagelijks leven. Daarbij geven wij tips over hoe u kunt omgaan en te communiceren met mensen met een visuele beperking. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om alledaagse bezigheden zoals brood smeren, spellen spelen en zich verplaatsen van A naar B eens met andere ogen te bekijken en te beleven. Het doel hiervan is dat u als naaste persoon meer inzicht en begrip krijgt voor de belevenswereld van uw slechtziende partner, ouders of andere persoon uit uw omgeving. U bent op maandag 24 november van 2 tot 4 van harte welkom bij Pluspunt. Flemmingstraat 55 te Zandvoort. U moet zich vooraf aanmelden bij de balie van Pluspunt en te of telefoonnummer 023 40 330. Ik herhaal 40 330. Voor meer informatie over slechtziendheid kunt u contact opnemen met Visio te Haarlem en vragen naar de medewerker van de afdeling Advies. Telefoonnummer 088 5857 900. 088 5857 900. Of haarlem.visio.org. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letter Workshop Glasfusing de laatste voor het jaar 2014. Altijd al een kunstwerk van glas willen maken? Atelier Aquaba geeft dit jaar nog een paar workshops waar je je voor op kunt geven. Op de volgende data zijn er nog plaatsen beschikbaar. 21 november, 27 november en 13 december. Je maakt onder professionele begeleiding met stukken gekleurd gras een mozaïek voor een schaalvorm hangobject van 25 bij 35 centimeter of voor de lampvorm van 30 bij 25 centimeter. In het atelier kun je uit diverse inspirerende onderwerpen kiezen of je kunt een eigen onderwerp meenemen. Houd bij het maken van een eigen ontwerp rekening met deze maten. Dit mozaïek van glas wordt twee keer gestookt. Eenmaal om de stukjes glas aan elkaar aan de onderplaat te fusen, smelten. En eenmaal om deze vervolgens op een mal te laten slumpen, zakken. Voor het, de uiteindelijke vorm van de schaal of de lamp. Een stook duurt ongeveer 24 uur. De werkstukken kun je na ongeveer een week kant-en-klaar ophalen bij Atelier Aquaba. Het begint om 11 uur s morgens en de workshop duurt tot 4 uur s middags. De kosten van de workshop zijn 85 euro, inclusief lunch, materiaal van glas. Stookkosten en btw. Graaf afrekenen op de dag zelf. Zandvoort, steunpunt voor heel Zandvoort. Breiklub De Breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid, dat zijn onze motto's. Tijdens deze middag wordt een kopje koffie verzorgd. U hoeft zich niet aan te melden, neem gewoon uw breipennen of haakpennen mee en schuif gezellig aan. Wol en katoen wordt beschikbaar gesteld. De breiwerken en de haakwerken worden verkocht en de netto opbrengst gaat naar een goed doel. U kunt denken aan bijvoorbeeld het tienervakantiekamp, de verwenddag voor ex-kankerpatiënten of de oudere dag. Samen breien is voor jong en oud. Ervaring is niet nodig. De deelname is gratis. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts, een poncho, in de hipste kleuren van uw kleinkind, dat kan allemaal. Flemmingstraat 55. Telefoonnummer 023 5740355. Ik herhaal 5740355. En het e-mailadres is info at All my bags ready to go I'm standing here outside your door.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 When I come back, I'll bring your wedding ring. smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. one more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. let me go. zaterdag 22 november aanvang om 2 uur s middags... dragen vier dichters uit Zandvoort voor uit eigen werk in Bibliotheek Zandvoort. Louis David Carré nummer 1. Marco Termes is auteur en dichter. Hij schreef eerder de romans De Zesde Republiek, Vriend en Vijand... en de dichtbundels Vergezicht naar binnen en Ik ben het. En onlangs kwam Teflon uit. Deze middag vertelt hij iets over de fulltime schrijverschap... een vak waarvan vele mythes bestaat... Ook is het mogelijk om een tekening aan hem voor te leggen. Laat in de tekening ruimte over waar Termes, geïnspireerd op de afbeelding ter plekke, een gedicht inschrijft. Een vrijblijvende herinnering aan deze middag. De drie vrouwelijke dichters, Ada Mol, Elze Dubbink en Yvonne Bijsterbol... zijn allen lid van Dichterskring, de Nieuwe Egelantier in Haarlem. Daar bespreken de dichters met elkaar hun werk over tot een beter resultaat te komen... Ada en Elze hebben hun sporen reeds verdiend en gedichtbundels uitgegeven. Yvonne's gedichtbundel hoopt zij in de loop van 2015 uit te geven. De tickets en de info zijn te bestellen via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl En de intree is gratis. En de bijzonderheden zijn, kaarten zijn te bestellen dan, wat ik net al gezegd heb, bij bibliotheekzuidkennemerland.nl en bij de balie van de bibliotheek.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 Bimbo, bimbo, what you gonna do, we oh? Bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, oh? you're going down the road to see a little Live entertainment bij Holland Casino met Jazzcapade op 23 november om 4 uur middags. Geniet van de heerlijke muziek van Jazzcapade. De dresscode is stijlvol en verzorgd entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Meer informatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders organisatie Holland Casino Zandvoort. Website www.hollandcasino.nl En het is s'avonds om 8 uur afgelopen. like a gentle, comforting hand. Fragrant blossoms, honey bees, careless laughter upon the breeze, and lovers fade into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean echoes of a million seashells. Forever it's in motion, moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. seagull's distant cry. His wings like parentheses drawn in the sky, and two white birds clinging like foam to the crest of a wave rolling by. The silence of noon, the clamor of night, the heat of a day when the fish won't bite these are the things that remind me of the day you sailed out of sight. Listen to the ocean, echoes of a million seashells. Forever it's in motion, moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. zeehonden in de Nederlandse wateren zullen sterven, zo vreest zeehondencrens Volgens wetenschappers van de Erasmus Universiteit en de zeehondenkres is vastgesteld dat de zeehondengriep inmiddels Nederland ook heeft bereikt. Enkele weken geleden stierf 10 tot 15 procent van de zeehondenpopulatie in de Deense en Duitse wateren al aan de griep. Directeur Niek Kruisinga van de Kres in Pieterburen wil niet op de cijfers vooruitlopen maar vreest in ons land hetzelfde scenario. Hij vreest dat er weinig tegen te doen is. In het oostelijk Waddengebied zijn volgens hem al honderden dode en zieke zeehonden gesignaleerd op de platen en is het virus na onderzoek vastgesteld nadat monsters genomen waren van dieren die in de afgelegen gebieden lagen, concludeerde de onderzoeksgroep van professor Ab Oosterhaus van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat al deze dieren positief testen op het H10N7-virus. Volgens Kruisinga werkt Oosterhaus aan een griepvaccin om de veiligheid van mensen en dier bij de opvang van zeehonden te waarborgen. Het H10N7 influenzavirus is oorspronkelijk afkomstig van vogels. Volgens Kruisinga is er geen relatie met de huidige uitbraak van vogelgriep bij kippen in het Utrechtse plaatsje Hekendorp. Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten hebt. Een kleine programmawijziging na het nieuws en de reclame Alternative FM. In dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en nog onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio.